Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Zo'n 2500 medisch specialisten voeren vandaag actie. Ze hebben een conflict met de werkgevers over pensioengeld. De specialisten van 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra staken niet, maar ze draaien zondagsdiensten. Dat betekent dat afspraken die voor vandaag stonden zijn verzet. Bij de intensive care en spoedeisende hulp wordt gewoon gewerkt... en ook de opnames op de kraamafdelingen en hartbewaking gaan door. Sinds vorig jaar zijn de regels rond de opbouw van pensioen veranderd. En daardoor kunnen specialisten niet meer fiscaal gunstig pensioen opbouwen over een loon boven de 100.000 euro. Wereldwijd zijn er vorig jaar 185 milieuactivisten vermoord. Dat zijn er 60% meer dan in 2014. Dat staat in een rapport van de Britse milieuorganisatie Global Witness. Het is het hoogste dodental sinds de organisatie in 2002 begon met het verzamelen van de gegevens. Brazilië spant de kroon. Daar werden 50 activisten vermoord. De meeste streden tegen de illegale houtkap in het Amazonegebied. Houtkapbedrijven en landeigenaren schakelen volgens de organisatie huurmoorden naar zin om van lastige activisten af te komen. Het Braziliaanse ministerie van Justitie heeft nog niet op het rapport gereageerd. In Las Vegas is een man gearresteerd die presidentskandidaat Donald Trump wilde vermoorden. In rechtbankdocumenten staat dat de man afgelopen zaterdag werd opgepakt bij een politieke bijeenkomst. Hij had geprobeerd om een vuurwapen van een beveiliger te stelen. Na zijn arrestatie zei de 19-jarige man dat hij van Californië naar Los Angeles naar Las Vegas was gereden om Trump te vermoorden. Hij was een dag eerder bij een schietbaan geweest om te oefenen. De man zou ook kaartjes hebben gekocht voor een latere bijeenkomst in Phoenix. Hij zou al een jaar met zijn moordplannen hebben rondgelopen. Dan nog het weer. In het binnenland valt nog wat regen.